Raymond Seré met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger zegt dat separatisten een konvooi met vluchtelingen uit Lugansk met raket hebben beschoten. En tientallen mensen zouden zijn omgekomen in de brandende bussen, onder wie vrouwen en kinderen. Lugansk is in handen van de pro-Russische separatisten. De separatisten zeggen dat ze niets weten van een beschieting van een konvooi en dat het leger zelf heeft geschoten. De Europese steun voor de groente- en fruittelers komt op het juiste moment, zegt staatssecretaris Dijksma. Het helpt de ondernemers volgens haar door een moeilijke periode, nu Rusland hun producten niet meer wil. De Europese Commissie heeft 125 miljoen euro beschikbaar gesteld om de prijs van bijvoorbeeld komkommers en appels niet verder te laten dalen. De eerste dag van de begrotingsonderhandelingen is goed verlopen, zeggen de betrokkenen. Het kabinet en de fractieleiders van SGP, ChristenUnie en D66 zijn bereid om elkaar tegemoet te komen. De steun van de oppositiepartijen is nodig om ook in de Eerste Kamer een meerderheid te krijgen voor de plannen. Er wordt onder meer gepraat over een lastenverlichting na jaren van bezuinigingen. Een groot aantal internationale bedrijven heeft gezamenlijk aangifte gedaan tegen de bazaar in Beverwijk. De bedrijven zeggen dat de bazaar de handel in nepartikelen bevordert. De afgelopen tijd hebben de bedrijven diverse keren testaankopen gedaan en in 90% van de gevallen waren de artikelen namaak zoals Armani en Chanel zeggen ze. Een woordvoerder van de bazaar zegt dat de aangifte wordt onderzocht. Vlissingen waarschuwt opnieuw om bij een aantal stranden niet te gaan zwemmen. Voor de kust ligt het wrak van een Grieks schip dat opnieuw olie lekt. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe dat komt. Het Griekse schip ligt al sinds 1965 voor de kust van Vlissingen. Tientallen jaren waren er geen problemen. En dan het weer. Verspreid over het land vallen buien, soms met onweer. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond verdwijnen de meeste buien, maar vannacht en morgen gaat het weer af en toe regenen. Er zijn ook zonnige perioden en het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files van 3 kilometer en langer op de A1. Amsterdam-Amersfoort bij knoop het Muidenberg 7 kilometer. En richting Amsterdam en Muiderslot 4. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de afrit Haarlem-Zuid 3. Op de A10 Noord tussen Amstel Business Park en Knoppen Nieuwe Meer 6 kilometer. Correctie, dat is de A10 Zuid richting Den Haag. De A15 Gorkum-Nijmegen door een ongeluk bij Wadernooien 5 kilometer.